Het OMT adviseert het kabinet daarom geen nieuwe versoepelingen door te voeren. Afgelopen week steeg het aantal coronabesmettingen met 48 procent. In Berg op Zoom is een zwaar gewonde gevallen bij een schietpartij aan het begin van de avond. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Een half uur later kwam er bij de politie een tweede melding binnen van een schietincident. Anderhalve kilometer verderop. Een buurtbewoner hoorde daar drie of vier schoten. Er is een arrestatieteam ingezet. Die doorzochten auto's en hebben ook een theehuis doorzocht. Er zijn drie mensen opgepakt. EU heeft Afghanistan 1 miljard euro aan noodsteun toegezet. Toegezegd. Sinds de machtsovername van de Taliban staat het er slecht voor in het land. Er is hongersnood en de Afghaanse gezondheidszorg staat op instorten. Europese steun is voor hulporganisaties en voor buurlanden die hulp bieden... zodat het geld niet bij de Taliban terechtkomt. En vier provincies in Polen zijn niet langer LHBTI-vrije zones. De provincies hadden een verklaring ondertekend om de traditionele gezinsvorm te promoten, zegt verslaggever Kiesja Hekster. Het is niet zozeer gericht heel actief tegen LHBTI'ers, althans dat zeggen die provinciebestuurders, maar vooral voor het propageren van het traditionele gezin, man, vrouw en kinderen. De prijs van het besluit van de provincies was hoog. Vanwege de LHBTI-vrije zones zette de EU 125 miljoen euro aan subsidies in de ijskast. In reactie daarop zijn die zones dus nu ingetrokken. En dan nog het weer. Morgen zon en wolken.